Kees Groot met het NOS-journaal. Een van de verdachten die zijn opgepakt voor de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov heeft een bekentenis afgelegd. Russische persbureaus melden dat. Wat precies de rol van de verdachte was is niet bekend. Twee andere verdachten zijn vandaag officieel aangeklaagd. Ze zijn volgens Russische persbureaus aangehouden in de deelrepubliek Ingushetië. De politie heeft een 29-jarige man aangehouden voor de brand in een studentenflat in Leiden. Omdat hij onder het roet zat, wordt aangenomen dat hij wellicht meer weet van de brand. De brand ontstond vannacht in een van de kamers van de Pelikaanhof, waar 500 studenten wonen. Het pand werd ontruimd. Zeven studenten die rook hadden ingeademd werden ter plekke behandeld. Heineken wil een limiet stellen aan het aantal wegwerpflesjes van 25 centiliter dat per klant mag worden verkocht. Volgens de bierbrouwer is dat nodig omdat vooral Aziaten massaal de kleine flesjes met draaidop kopen. Waarom is nog niet duidelijk. Vorig jaar ontstond hetzelfde probleem bij Nederlandse melkpoeder. Voor de normale flesjes van 30 centiliter en de blikjes bier gaat de beperking niet gelden. De Nederlandse atletiekploeg heeft op de EK Indoor in Praag verschillende successen behaald. Daphne Schippers werd Europees kampioen op de 60 meter. Sivan Hassan werd kampioen op de 1500 meter bij de vrouwen. Ilko Sint-Nicolaas, titelverdediger op de meerkamp, haalde een bronzen medaille. En ook Tijmen Kupers won brons op de 800 meter. In de eredivisie heeft Ajax een nipte thuisoverwinning geboekt op Excelsior. El Ghazi kopte pas in de 83ste minuut de 1-0 binnen. Feyenoord won eenvoudig met 3-0 van NAC Breda. En FC Groningen won thuis met 2-0 van Hekkensluiter Dordrecht. Op dit moment spelen FC Utrecht en AZ tegen elkaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en valt lokaal wat regen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 5 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Laren en de afrit Bunschoten 9 kilometer.